Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Wegblokkades en brandstapels op meerdere snelwegen gisteravond. Er waren boerenprotesten, onder meer op de A2 bij Breukelen... de A12 bij Veenendaal en de A28 bij Nunspeet. De actievoerders zijn bang dat ze aan allemaal nieuwe Europese regeltjes moeten voldoen. Dat is het probleem. Op dit moment is het echt zo diep bij de mensen dat het gewoon, ja, het gaat niet meer. Op de A50 bij Beekbergen werd asbest in brand gestoken. Dat is een kankerverwekkend materiaal. En op de A15 zijn twee mensen gewond geraakt bij een botsing... die volgens een getuige werd veroorzaakt door de rook van brandende autobanden. De meeste acties zijn voorbij. Wel zijn twee opritten van de A1 geblokkeerd bij Oldenzaal en Hengelo. Jongeren laten zich, als ze een studie moeten kiezen... niet beïnvloeden door baankansen of dat ze na hun studie goed kunnen verdienen. Het is belangrijker voor ze dat ze een studie interessant vinden... en dat die bij ze past, zeggen ze tegen onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Klinkt allemaal leuk, doen waar je lol in hebt... maar het is geen oplossing voor de tekorten op de arbeidsmarkt. Er zijn te veel studenten bij opleidingen waar steeds minder werk in is... terwijl er te weinig jongeren een studie in de techniek of zorg gaan doen... waar juist meer banen bij komen. Het SCP hoopt dat jongeren die nog een studie moeten kiezen... daar toch een beetje rekening mee gaan houden. En een jaar geleden begon de aarde te beven in Turkije en Syrië. Bij de beving met een kracht van 7,8 in de vele naschokken kwamen meer dan 50.000 mensen om het leven en raakten miljoenen mensen hun huis kwijt. In Turkije is al een herdenking geweest. De Turkse president Erdogan beloofde dat alle verwoeste huizen binnen twee jaar vervangen zouden zijn. Het is duidelijk dat dat niet gaat lukken. Het gaat aanzienlijk langzamer dan beloofd. Volgens ehm, de autoriteiten zijn er op dit moment iets van 46.000 huizen klaar voor bewoning. Dat is toch al best wel wat. Hè? Dus, dus ze zijn wel hard aan, ehm, aan het werk. Maar dat betekent wel dat de meeste slachtoffers eh, nog steeds in containers eh, wonen. Gisteren werd bekend dat de Giro 555 inzamelingsactie... voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië... 128 miljoen euro heeft opgebracht. En het weer nog. Veel grijs, harde wind en af en toe regen of motregen. Wel zacht. Het wordt vandaag max 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Een paar ongelukken veroorzaken vanmorgen extra op Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort West en Blarikum 8 kilometer file met daar drie kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude 8 kilometer met een kwartier vertraging. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen de afrit Hoorn en knooppunt Zaandam 12 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A8 naar Amsterdam bij Zaanstad-Zuid. Alle rijstroken zijn daar weer vrij, maar op die A8 is de vertraging nog wel zo'n drie kwartier vanaf Assen-Delft. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rotterpolderplein langzaam rijden en stilstaan over 22 kilometer met daar een half uur vertraging.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 Made me feel so crazy thinking you'd be true to me. Yeah. Did you really think that? I turned the other cheek. Yeah. I thought you would was a lie, lie. why you lie to me? You've been creeping, sneaking, sleeping with a ZFM.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 Lovely. and hold that was waiting for me You took so long Still I believed Somehow the one that I needed Would find me eventually I had a vision of love And it was all that you've given to me Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Opnieuw zijn boeren in actie gekomen tegen Europese regels waarmee ze te maken krijgen. Gisteravond staken ze op snelwegen onder meer asbest, hooibalen, autobanden en hout in brand. Volgens de politie ontstonden op een aantal plaatsen door de protesten gevaarlijke situaties. De komende jaren krijgt Defensie miljarden extra. De Tweede Kamer praat vandaag over de begroting. De meeste partijen willen na jaren van bezuinigingen dat er weer geïnvesteerd wordt. Op de Rode Zee is weer een vrachtschip aangevallen. Een schip van een Brits bedrijf raakte licht beschadigd na een aanval met een drone. Vermoedelijk afkomstig van Houthi-rebellen in Jemen. Het weer bewolkt, soms motregen. Het wordt 10 tot 12 graden bij een stevige zuidwestenwind. En aan het eind van de middag vanuit het noorden meer regen. I'll sing your songs till you're asleep.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 Deborah, about to. This song for you. Jennifer, Allison, Philip, Sue. Deborah, For you, for you. I wrote this song for you. I wrote this song for you But. down. sometimes being straight with you Cause he takes you far up So you should be on your guard When he thinks you don't ever do Nah, keep the truth being only you And I fall alone with me It's everything he wants So girl, open up your eyes and see with me Girl, I know tells you that he loves you and won't give you up.